9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Minister Dekker wil dat de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder... met omwonenden gaat praten over een avondklok voor bewoners. De Belangenvereniging van Omwonenden wil dat de kliniek... tussen 9 uur s avonds en 8 uur s ochtends dichtgaat... voor de rust en het gevoel van veiligheid in Den Dolder. Volgens de minister kunnen daarover mogelijk afspraken worden gemaakt... al zitten er wel juridische haken en ogen aan. Dekker zei in de Tweede Kamer ook dat de communicatie tussen de kliniek en de omwonenden beter moet. De kliniek krijgt daarom binnenkort iemand die de contacten moet onderhouden met de buurt en de burgemeester. In Spanje is gisteravond de man opgepakt die wordt verdacht van de moord op Karel Pronk, beter bekend als de Haagse Holleder. De man van 52 werd aangehouden tijdens een routinecontrole. De Nederlandse politie heeft om zijn uitlevering gevraagd. Pronk werd in augustus vorig jaar doodgeschoten in de buurt van een koffiehuis in Delft. Het OM had 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip... die zou leiden tot de aanhouding van de moordenaar. Zeker vier mensen zijn in Wenen zwaar gewond geraakt... doordat twee panden deels instortten na een explosie. De Oostenrijkse politie denkt dat die is veroorzaakt door een gaslek. De brandweer is bang dat er nog mensen onder het puin liggen omdat reddingshonden aansloegen. De vrouwen van Ajax krijgen een eigen op maat gemaakte CAO. De club en de vakbond ProProf hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst... die de vrouwen vanaf komend seizoen in grote lijnen dezelfde soort voorwaarden biedt als de mannen.